De ANWB verwacht juist een minder drukke ochtendspits... omdat bouwvakkers vanwege de vorst niet werken... en mensen een snipperdag nemen om te schaatsen. Bovendien wordt er weinig sneeuw verwacht... en de ANWB wijst erop dat de spits vorige week op sneeuwloze dagen rustig was. De meeste treinen rijden de komende dag ook weer volgens de normale dienstregeling de lijnen van Den Haag naar Utrecht en Rotterdam naar Utrecht rijden minder intercities. Bovendien moet op een aantal stations een extra overstap worden gemaakt om de bestemming te bereiken. Als Noord-Korea betere relaties met de VS wil, moet het meer respect voor de mensenrechten tonen. Dat zegt Robert King, de speciale gezant van president Obama voor de mensenrechten in Noord-Korea. King is in Zuid-Korea aangekomen waar hij deze week met de regering praat. Hij noemde Noord-Korea een van de slechtste plaatsen op aarde. De mensenrechten situatie is er volgens hem ontstellend. King zei niets over het zeslanden-overleg over nucleaire ontwapening. Noord-Korea boycott dat overleg al een jaar, maar gaf onlangs in een nieuwjaarsboodschap te kennen dat het aan de onderhandelingstafel wil terugkeren. President Obama is niet van plan om troepen te sturen naar Jemen of Somalië. Dat zegt hij in een vraaggesprek met een Amerikaans tijdschrift. De zorgen over de activiteiten van Al-Qaeda in Jemen en Somalië nemen de laatste tijd toe. Het komt onder meer door de mislukte aanslag van eerste kerstdag die in Jemen was voorbereid. Maar Obama denkt nog altijd dat Al-Qaeda het gevaarlijkst is in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan. Volgens hem is het in Jemen effectiever om met de regering samen te werken dan om troepen te sturen.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 Woo!